Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Vierlingsbeek in Brabant zijn politieagenten beschoten vanuit een huis... toen ze afkwamen op een noodmelding. De agenten werden vermoedelijk onder vuur genomen door een man die de politie eerder zelf had gebeld. Daarop schoot de politie terug uiteindelijk heeft een arrestatieteam de man opgepakt. Hij raakte licht gewond, de agenten bleven ongedeerd. De politie gaat de politieoptreden in Vierlingsbeek verder onderzoeken. De problemen bij de Vlakentunnel zijn nog niet voorbij. Verkeer tussen Bergen op Zoom en Vlissingen kan er sinds gisteravond niet doorheen... want de systemen hebben last van een storing. Wat er onder andere niet bediend kan worden zijn bijvoorbeeld de verkeersregelinstallatie... de slagbomen, de signalering en eh, de beelden in de tunnel. Kortom, het is volgens Rijkswaterstaat niet veilig om de tunnel open te houden. Omrijden kan via kapellen. President Trump heeft Iran nogmaals gewaarschuwd voor een aanval... als het land zijn kernprogramma niet opgeeft. Israël zal daarbij de leiding op zich nemen, zei Trump. De waarschuwing komt vlak voor een overleg met Iran. Dat staat voor komend weekend gepland. En het is al dagen een zooitje herrie en onrustig in bioscopen. Dat komt allemaal door deze film. Anything you can dream about? You can create. So it built all this? Yeah, most of it. <laughs> That thing doesn't understand a word you're saying. Ja, de nieuwe Minecraft-film is dit. Door een TikTok-trend zitten kinderen niet rustig... maar gillen ze, springen ze en gooien ze met popcorn in de bios. Dat heeft allemaal te maken met de chicken jockey-trend. Op het moment dat de hoofdpersoon van de film het heeft over een alien... die op een kip rondscheurt, wordt iedereen in de zaal gek. Alleen zondag al moest er 15 keer worden ingegrepen... in bioscopen in Nederland. Het weer nog. De dag begint op veel plekken bewolkt en grijs. Later vanochtend trekt het open en is het weer behoorlijk zonnig.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 Na kritiek op een eerder idee wil de partij nu dat werkende en gepensioneerden individueel bezwaar kunnen maken tegen de overgang. Prinses Ariaan wordt 18 vandaag. Daarmee zijn alle dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima nu volwassen. Ariaan zal haar verjaardag in Italië vieren, waar ze studeert.